was in november nog niet uitgerust. Nee, laat dan maar, ik blijf in Nederland. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Wat is leuk, een hoek van Hoort is fijn. Maar niets is beter dan in Zandvoort aan de zee te zijn. Ik las laatst in een ochtendblad in Italië die auto's leeggejat. Dus twintig man met de duim naar Nederland. Nee, ik heb het wel gezien. Met de wagen een minuut of tien. Of wel misschien. Dan zit je